Dik Hark met het NOS Journaal. De ledenraad van Ajax stapt, inclusief Johan Cruijff. De raad gaat alle vijf leden vragen hun zetel ter beschikking te stellen. Dat heeft Keeën Molenaar, een lid van de ledenraad, na afloop van het overleg bekendgemaakt. Er was volgens hem een grote meerderheid voor het besluit. De bijeenkomst in de Amsterdam Arena ging over het conflict tussen Johan Cruijff en de andere leden van de raad van commissarissen. Er ontstond een definitieve breuk toen Louis van Gaal twee weken geleden werd aangesteld als algemeen directeur, zonder dat Cruijff daarin werd gekend. De ledenraad benoemde afgelopen avond ook een nieuw interimbestuur. Die bestaat uit drie leden, Rob Been junior, Roger van Bokstel en Ernst Lichthart. Ze vertegenwoordigen de ledenraad op 12 december tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering. Soudaan zet de ambassadeur van Kenia het land uit. Aanleiding is het besluit van het Keniaanse Hoge Rechtshof om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Soedanese president Bashir. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Bashir vervolgen voor genocide in Darfur en misdaden tegen de menselijkheid. Bashir was in augustus nog in Kenia. Het land is aangesloten bij het strafhof, maar weigerde Bashir op te pakken. Een organisatie die zich inzet voor de mensenrechten stapte daarop naar de rechter en die heeft nu een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Soedanese president. De Duitse Castor-containers met hoog radioactief afval zijn aangekomen op de eindbestemming in het Noord-Duitse Gorleben. Het is het langstdurende en duurste Castor-transport uit de geschiedenis geworden. De trein met 13 vaten vertrok woensdag uit La Haak in Frankrijk en was ruim vijf dagen onderweg. Verschillende keren werd het transport vertraagd doordat actievoerders het spoor hadden geblokkeerd. Ook in de laatste etappe tijdens het vervoer over land werd het transport vanavond nog een keer gestopt door tegenstanders van kernenergie. Het weer vrij helder bij een temperatuur van een graad of 4. Overdag eerst nog helder, later bewolkt en in het noordwestelijk kustgebied een vrij krachtige zuidwestenwind.